Juri Stubenitski met het NOS-journaal. Prim Australië is herkozen tot leider van haar partij en daarmee tot premier van het land. Bij een besloten stemming... Hart had zelf... Daar hebben we net uitgelegd wat het allemaal moest. Ja, broer. Met de stemming hoopt ze een eind te maken aan de speculaties over een terugkeer van Rudd als premier. In 2010 zette Gillard hem af nam zijn plaats in en maakte... Dus- hey kankerhomo's. Hey homo's. Fuck jullie. 106.9 FM. De ceremonie wordt gepresenteerd door komiek Billy Crystal. De Oscar voor beste niet-Engelstalige film ging niet naar de Belgische inzending Runskop, maar naar de Iraanse film A Separation... De meest genomineerde film, Hugo, heeft tot nu toe de meeste Oscars, vier stuks. De andere favoriet, The Artist, heeft er één in de wacht gesleept. In totaal zijn er 24 categorieën bij de Oscars. Naar het Eurovisie Songfestival vaardigt Nederland dit jaar Joan Franca af. De zangeres versloeg op het Nationaal Songfestival vijf andere kandidaten. Ze speelde haar zelfgeschreven liedje You and Me in een Indianen-outfit, inclusief verentooi. De helft van de einduitslag werd bepaald door sms-stemmen van de kijkers, de andere helft door een vakjury. Joanne Franka komt op 24 mei in Azerbeidzjan in actie in de tweede halve finale. De laatste keer dat het Nederland lukte om de finale te halen was acht jaar geleden. Het weer wisselend bewolkt met op veel plaatsen mist. De temperatuur ligt net boven het vriespunt. Ook overdag bewolkt, af en toe regen en zo'n 9 graden. De rest van de week blijft het zacht, droog maar bewolkt. Dit was het. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Radio en internet. Met nu de nacht. Zo. Goedenavond Zandvoort. U hoort een uitzending van Radio ZFM. Dan horen ze ook niet. Why we can't just hold on to each other's hands. This time makes last Unless I make you Of the flesh and blood van Zandvoort, Zandvoort.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 It's not about the money, money, money. by the price tag. Yeah. Ah, Sisters, how y'all feel? Brothers, y'all alright? See how y'all groove to this. your shit. You don't ever buy me nothing. See, every time you come around. See, I've been having this tell him come Miss Bob. you can. not chance you go back there where you came from. Day to day with you, it's always something else. Working my nerve. God knows that I don't deserve what you put me i I've been so true to you.